Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de Universiteit van Amsterdam is opnieuw een groot protest. Honderden studenten en docenten doen mee aan een walk-out. Een uur geleden zijn ze gestopt met colleges en onderzoek en zijn ze naar buiten gelopen. Vorige week werd er ook geprotesteerd. Actievoerders hadden toen een deel van de Unie bezit om te laten zien dat ze Gaza steunen. Het bestuur haalde de ME erbij en die veegde het veld leeg. En dat vond deze docent niet oké. Het politiegeweld dat we vorige week hebben gezien, dat willen we nogmaals veroordelen. Eh, we willen ook het, het, college van bestuur oproepen om, om niet, als er, als er protesten zijn, als er demonstraties zijn, vanuit een soort reflex meteen de politie te bellen, maar om, om te proberen inderdaad de dialoog aan te gaan. En ook vindt hij dat de Unie moet stoppen met samenwerking met pro-Israëlische bedrijven en instellingen. Een Chinese burgerjournalist die bekend werd door haar verslag van het begin van de corona-uitbraak... is na vier jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Ze filmde in februari 2020 patiënten die in ziekenhuisgangen lagen te wachten... terwijl China de situatie probeerde te downplayen. En ze is nu dus vrij, maar moet zich nog wel aan voorwaarden houden. Almere City krijgt een nieuwe trainer. Nou, of eigenlijk een oude bekende, Hedwiges Maduro. Hij was tot vorig jaar al assistent in Almere, maar vertrok toen naar Ajax. Maduro is de opvolger van Alex Pastoor. Hij promoveerde met Almere en hield ze vervolgens in de eredivisie. En de eindexamens voor middelbare scholieren staan op het punt van beginnen. Morgen zijn de allereerste. Mijn collega Rijn die sprak met hersenprofessor Erik Scherder voor last minute studietips. Als je een half uur hebt gezeten, drie minuutjes bewegen. Eh, en dan bijvoorbeeld een powernap. Hè? Ah, ja. echt voor jong en oud, maar ook juist voor jonge mensen. Wat gebeurt er namelijk als je eerst hebt hard geleerd hebt... en je gaat dan een kwartiertje slapen, een kwartiertje ik moet even het brein erbij pakken. En hier ligt de hippocampus. Maar die hippocampus die slaat extra informatie op, juist wat je net hebt geleerd, tijdens het slaapje. Oké. <laughs> Ja, na die powernap dan helpen Ryan en haar collega's je verder met blokken. Want in de livestreams van NWS Stories die nu te zien zijn op Instagram en YouTube... beantwoorden ze samen met docenten jouw eindexamenvragen. Het weer dan nog droog en op veel plekken behoorlijk wat zon. Later vandaag zijn er ook wat stapelwolken en af en toe pittige buien met veel wind, hagel en onweer.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Grote verhuurders van particuliere huurwoningen zijn bang dat ze miljarden aan huur terug moeten betalen door onterechte huurverhogingen. Sommige verhuurders hebben de huren zoveel verhoogd dat het volgens de rechter nadelig is voor huren. Dat zou kunnen betekenen dat jarenlange huurverhogingen moeten worden teruggedraaid. Op meerdere Nederlandse universiteiten hebben studenten en medewerkers de collegezalen verlaten. Dat gebeurde uit protest tegen de oorlog in Gaza en het politieoptreden bij de protestacties vorige week. En een man uit Amsterdam moet ruim zes jaar de cel in voor witwassen.